In de Champions League hebben Tottenham Hotspur en Schalke zich geplaatst voor de kwartfinale. De Spurs uit Londen hielden in eigen huis AC Milan op 0-0. Dat was genoeg voor plaatsing na de 1-0 zege in de uitwedstrijd in Milaan. De Bundesliga-club Schalke 04 versloeg Valencia thuis met 3-1. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Het weer, het koelt vannacht af tot 2 graden in het oosten en 5 in het westen. Morgen bewolkt en in de middag wat motregen.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 Ook is er een vertegenwoordiger van Gaddafi op weg naar Cairo, waar de Arabische Liga bij elkaar komt. Marokko gaat de grondwet hervormen om de democratie in het land te versterken. Dat heeft de Marokkaanse koning Mohammed op de televisie gezegd. Hij beloofde meer zeggenschap voor de regio's. Net als in andere Arabische landen zijn er ook protesten geweest in Marokko. Die waren voornamelijk gericht tegen corruptie en de grote werkloosheid. Jongeren kunnen als het aan minister Schultz ligt vanaf november beginnen met rijlessen als ze 16,5 zijn. Als ze vervolgens slagen voor een theorie- en praktijkexamen mogen ze vanaf 17 jaar de weg op onder begeleiding van een ervaren bestuurder. De minister wil dat jongeren zo meer ervaring opdoen achter het stuur voordat ze alleen mogen rijden. Minister Opstelten heeft twee Big Brother Awards gekregen, de jaarlijkse prijzen voor de grootste privacy schenders. Het is een initiatief van de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Opstelte krijgt Award onder meer voor zijn voorstel om automatisch gescande kentekens vier weken te laten bewaren. Ook krijgt hij er een voor zijn onderzoek naar het inzetten van een permanente internettap.